Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Eurocommissaris wil dat meer vluchtelingen in hun eigen regio worden geselecteerd en opgehaald. Zo kunnen ze volgens hem niet in handen vallen van mensensmokkelaars. Wie recht heeft op asiel moet veilig en legaal naar Europa kunnen komen, zegt Timmermans. Hij wijst erop dat de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR nu al mensen uit de regio ophaalt, maar dat moet volgens hem op veel grotere schaal gebeuren. Verder wil de eurocommissaris dat mensensmokkelaars harder worden aangepakt. Er moet volgens hem Europees beleid komen om criminelen die misbruik maken van het vluchtelingenprobleem achter de tralies te krijgen. Voor de kust van Libië is een boot met vluchtelingen gezonken. Volgens persbureau Reuters zijn er mogelijk honderden doden. Het Franse persbureau AFP meldt dat er zeker tien doden zijn... en dat er zo'n 200 mensen aan boord waren. Lokale autoriteiten in Libië zeggen dat ongeveer 100 vluchtelingen de ramp hebben overleefd. Sommige opvarenden zouden in een afgesloten ruim hebben gezeten toen de boot omsloeg. De Italiaanse kustwacht heeft nog geen bevestiging van het ongeluk. In het asielzoekerscentrum in Winterswijk is iemand bij een steekpartij licht gewond geraakt. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er niemand aangehouden. Een paar weken geleden schoot de politie in hetzelfde AZC in Winterswijk een doorgedraaide man uit Cameroen neer. Hij weigerde naar de agenten te luisteren en toen waarschuwingsschoten niet hielpen, schoot de politie gericht. De man werd in zijn been getroffen. Net als Ajax heeft AZ zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Thuis in Alkmaar won AZ met 2-0 van Astra uit Roemenië. Dat was genoeg om de 3-2 nederlaag in de uitwedstrijd goed te maken. Beide doelpunten werden in het laatste kwartier gemaakt door Van der Linden en Muren. Eerder op de avond speelde Ajax in Tsjechië 0-0 gelijk tegen Jablonec. Omdat de Amsterdammers hun thuiswedstrijd met 1-0 hadden gewonnen... was dat genoeg om door te gaan in de Europa League. Morgen is de loting voor de groepsfase. Het weer. Vanavond wordt het vanuit het westen langzaam droog. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook nog een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Short.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 En voorlopig hoeft u niet naar bed. Sterker nog, u moet opblijven tot morgenochtend. Want vanaf 12 uur, heeft het ongetwijfeld al van collega Jaap Koper kunnen horen... Eh, komt straks Willem Bruis ons de hele nacht verwennen met reggae-muziek. Dus we zitten vanavond eh, gebeiteld als het om... Eh, een live programma bij ZFM Zandvoort gaat. En daar zijn we natuurlijk eh, fantastisch blij om. Eh, ik heb een nummer voor u uitgezocht van eh, niemand minder dan Diane Kroll. Walk on by. Bert repertoire. Walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private. Cause each time I see you, I break down and cry. Walk on. just can't get over losing you. And so if I seem broken and blue, walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me said goodbye. Walk on. street walk off. gone Birds Bacharach repertoire, Walk On By. Prachtig gezongen door Diane Kroll. En eh, wat zo leuk is om te melden, luisteraars... dat eh, over eh, twee weken en een maand... dus een maand en twee weken, zo kan ik het ook zeggen ga ik die dame bezoeken. Want het zo op in de Rotterdamse Doelen. En daar heb ik eh, hele mooie kaartjes voor. Dus ik ga uh, eh, 9 oktober genieten van eh, Diane Kroll. Die u zo, zojuist hoorde. oh no, goedenavond. Goedenavond zo. ja, welkom in de uitzending ook. Ja. Het wordt gezellig druk hier vanavond. Want we, we wachten Willem Bruis nog. Onze collega Jaap is nog aanwezig. Die staat eh, heel kritisch te kijken hoe ik de schuiven open en dicht zet. <laughs> maar eh, eh, ondanks de controle is het me toch gelukt, luisteraars... om muziek voor u te horen te brengen. En we gaan verder met de Circle of Life. Nou, wie kan dat nou mooier voor u zingen dan niemand minder dan Elton John? shining and blinking, step into the sun. There's more to be seen than can ever be seen, more to do than can ever be done.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 Want Orno, jij bent fan van de Carpenters, hè? Jazeker. Maar we gaan een bijzondere uitvoering straks draaien. Ik moet hem nog even opzoeken, want ik heb hem nog niet kunnen vinden. Maar daar komt wel verandering in straks. Van Diane Kroll? nee, nee, van... Nee? van weer, zeg ik weer Diane Kroll. <laughs> da Dana Winner. Dana Winner. Ja. de Carpenter medley, hè? Ik weet niet of ik... Als ik dat, nou, ik ga, ga hem zo even opzoeken. Ja, precies.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 Nou Ondertussen... Je het al vaker gedraaid. Wat zeg je? Je hebt het al vaker gedraaid. Ja, klopt. Maar toen had jij hem volgens mij voor me meegenomen. Oh ja, ja dat zou kunnen. hey, eh, Den Vogelburg gaan we zo direct nog even draaien met Longer Dan. Maar dit is eh, Eva Cassidy. How strong the power that you take. Nou, mevrouw Eva Cassidy, jij neemt uh, onze adem weg. Wat een geweldige stem, wat een prachtig nummer. You Take My Breath Away. Kende je haar, eh, of no, Eva Cassidy? Nou, ik heb wel eens van de naam gehoord, maar daar, ik vroeg u al gelijk... is dat nog een eh, familie of een zus van David Cassidy? maar misschien dat, jij wist dat niet, misschien dat Marius... Ja, <laughs> maar op Facebook. <laughs> Onze, onze lopende encyclopedie. Ja, onze lopende encyclopedie. Hey, Wikipedia. ja, Marius heeft trouwens ook een nummer aangevraagd laat dat maar even snel voor hem draaien. Voor Ludivine ook natuurlijk. En dat is uh, Terror Toriette van Queen. altijd de moeite waard is om te draaien. Natuurlijk muziek van Queen, Theo Toriate. En we draaien hem op verzoek van eh, Marius van Buringen. En Marius natuurlijk eh, langs deze weg. Ook namens Onno natuurlijk. Eh, Onno kan het trouwens zelf aan je zeggen. De hartelijke groeten. Ja, de hartelijke groeten. <laughs> en leuk dat je weer meeluistert. Ja, fantastisch. Eh, we hebben inmiddels luisteraars. Dat is wel leuk om te melden. Voor de mensen die eh, zojuist hebben ingeschakeld. U luistert naar eh, ZFM tussen app en vloed. programma tussen 10 uur s'avonds altijd op de donderdag. En 12 uur s'nachts. En vanaf 12 uur luisteraar straks reggae muziek de hele nacht. Tot morgen om het 7 uur een live programma met Willem Bruist. Die gaat hier de hele nacht voor u muziek brengen. Dus het wordt opblijven geblazen voor iedereen. Ja, verplicht opblijven. Eh, eh, wat, leuk is om te melden. Ik heb inmiddels eh, de medley Orno van de Carpenters gevonden. Het, het, ziet er nou uit dat het een live versie is. Maar ik heb daarna, daarna, daarna Ja, daarna ja. Ik heb ze live, live gezien en dat was meer dan de moeite waard. Dus ik, ik neem aan dat deze opname daar ook garant voor staat. Ga er lekker voor zitten. Mensen die fan zijn van de Carpenters. Net als wij dat allebei zijn, Orno en ik. We gaan ervan genieten. De Carpenter Medley, Dana Winner. En voor de mensen die daarna Winner niet kennen... Het is een dame die woont in België. Ze is ook Belgische. Eh, ze, zingt eh, allerlei stijlen muziek. Nederlandstalig, Franstalig, Engelstalig. Want eh, ja, Carpenters, dat is bij uitstek natuurlijk het Engelse geluid. Daarna Winner. applaus is voor Dana, niet voor ons. Hè? Inderdaad, het is een live uitvoering, maar... Eh, het geluid is prima. Of lovers in love You know what I mean Just the two of us luisteraars, we gaan toch eh, het geluid eventjes terugbrengen... want we horen daar toch een beetje ja, oneffenheden in, om het zo maar te zeggen. Eh, ik noemde het zelf een beetje korzelig. Net als eh, met water aan het gorgelen <laughs> ja, misschien, misschien had ze gewoon uh, eigenlijk ook verslikt. jij niet ja, maar, dat was volgens mij... er zat hier net een fruitvlieg hier <laughs> rond. ja. Die is volgens mij... <coughs> Mijn keel ingeschoten. Nou, kijk of ik had wat minder zwaar maar kunnen eten vanavond. Kijk of deze beter is. Lovers in love. Ja, gaat een stuk beter. Nou, genieten mensen. Is een kind of hush. goodbye. Ja, dat was uh, Dana Winner met The Carpenter Medley. Nou, het was ook een live uitvoering. En, eh, ik hoop dat eh, door de speakers thuis, luisteraars, het geluid een beetje acceptabel was. Ik denk dat die, vooral aan die andere versie, ik denk dat die hier in Zandvoort is opgenomen. In de branding. <laughs> ja, dat zou heel goed kunnen. Een beetje zo... Dat, dat zou heel, goed kunnen. Ja. Dit is One Friend van Dan Seals. Hè, potverdikke me daarna. Uh, ja. dan gun ze op een gegeven moment die andere zangers gun ze gewoon niet dat die ook, <laughs> die ook een liedje zingen. <laughs> is Nee, ik, moet haar natuurlijk eventjes... Eh, even de, nek eh, omdraaien. Even de nek omdraaien, anders dan, dan gaat ze gewoon door met zingen. Dat moet we natuurlijk niet hebben. Want ik had een heel ander liedje voor u, voor u gestart. En dat is Dan Seals met One Friend. van Dan Seals en het heet The One Friend. Hij heeft ook nog een versie, daar zingt hij erbij. Dit was een instrumentale versie van de man. <laughs> Nou, kan ook gebeuren. Eh, wat hadden we nog meer voor u klaarstaan? Je gaat nou, lekker, uh, eh, Charles. <laughs> Ja, het gaat weer fantastisch. Het is weer helemaal eh, dat je zegt van yes. Uh, The Minute You're Gone wordt bezongen door Cliff Richard. En die draai ik voor Sander Dadij. Want Sander luistert ook gezellig mee. Ge, hij aan op Facebook en wij weten van Sander als collega hier eh, bij Zivem Zandvoort... dat hij fan is van Cliff Richard. The minute you're gone. Ah, ah, <laughs> ja, komt ie aan. Strong as Ever, Cliff Richards. Hij, is een beetje, eh, hij wordt een beetje verguisd hè, op het Hè? Ja? Hij wordt, nee, is dus serieus. Hij wordt verdacht van, eh, van eh, child abuse. Oftewel, oh, kinderen, ja. ik weet niet wat de waarvan is. ja, kan hij gezellig op visite gaan bij, hoe heet hij ook alweer? Michael Jackson, maar niet Nee, Bill Cosby. Oh, <laughs> Nee, dat is geen child Dat is, dat is, eh, die heeft wel dames misbruikt. Oh, eh, seksueel. nee, dat was geen... Oh, oh nee, ik, uh, <clears throat> Bill, Cosby heeft wel jonge vrouwen. althans, ze... daar wordt hij van beschuldigd. Ik mag natuurlijk niet roepen dat hij het ook gedaan heeft. Ja, ja, ja, ja, Ik mag niet roepen dat hij het ook gedaan heeft. Want dat moet eerst natuurlijk nog bewezen worden. Maar in ieder geval wordt hij daarvan verdacht. En er zijn een aantal dames... die zouden dan aangifte gedaan hebben. Maar ja, vaak is het de dames om geld te doen. Hè? Dat kan eh, zo eh, lekker, hè? makkelijk in eh, Amerika. Zo, dus, dan kun je echt smakken geld mee binnenhalen. Binnenslepen, ja, als je gelijk krijgt dus- van de rechter natuurlijk. dat is dus, wat anders dan hier in Nederland. Mhm. <clears throat> like an Angel Passing, dat is een nummer van ABBA. Eh, de volledige titel moet ik u even schuldig blijven. Ga ik zo even opzoeken. Maar het is een verzoek van eh, Lidwien Alders uit het verre Denia. Die ook meeluistert. Voor Lidwien Abba. dacht even dat Magius, <laughs> onze tijdbom stuurde. Long darkness falls. An angel passing through the room. Zo is het de eh, volledige, zo is de volledige titel van het nummer. Ja, ja. In the twilight hour I am. Sitting near the fireplace, dying embers warm my face. In this peaceful solitude, all the outside world subdued. Everything comes back to me. candy go apart. Nou ook niet onnodig dat die Marius en uh, Lidwien ons helemaal een beetje in de kerststemming brengen. Want die Klaar, ja, lijkt wel een beetje. Ja. Die, en zo tikken de muziek, een minuut eh, weer eh, voorbij. Hè? je Heb al op de klok gekeken? Ja, ik heb op de klok gekeken. Dat is Hij voor twaalf alweer. Ja, is gewoon, oh. wat, wat vliegt, dat trekt toch even voorbij. Time flies when you're having fun. Ja, zo is dat. I heard somebody saying. Maar Gloria Straks zijn we nog een volle uur bij u terug. En, en dat gaat ook verder met, met het volgende luisteraars. Dat moet ik u ook nog eventjes van op de hoogte brengen. Want anders dan, eh, dan krijg ik ruzie met hem. Dit. Met Willem Bruist. Straks vanaf 12 uur middernacht en tot wordt op het 7 uur mensen. Wel eventjes lekker wakker blijven man.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 Ja man, dat wordt gezellig zo. Hm, weet je wel, <laughs> alleen maar reggae muziek komt voorbij. Ah, daar komt Willem net oh, binnen Oh, dan komt hij aan, want hij slaat me zo in mijn nek man. <laughs> de luisteraars op... Eh, pas op, pas op. Oh, kijk, ja. oh hij begint dat te rammen. <laughs> dat was raak. Het was raak. nu moet ik wegdeuken. ja luisteraars, ondanks het feit dat we hier ook nog mooie muziek draaien... is het hier ook erg gezellig in de studio. En... Eh, dat gaat het blijven tot morgenochtend 7 uur. Dus blijf gewoon wakker. Bestel een portie bitterballen. Maar de voorwaarde is wel dat als u bitterballen... Oh, twee. Twee, twee, oh, twee porties bitter. Ja, ik wou net zeggen, de voorwaarde is wel dat u... Eh, als u die bitterballen bestelt, Willem... Want ze, wat ben je nou aan het doen, Willem? <laughs> Willems band loopt leeg. <laughs> Willem ben daar over. Willem, is u daar? Over. Eh, hallo B1, hallo B1. <laughs> Wat zeg je? Goedenavond. Drommels, drommels en nog eens drommels. <laughs> Ah, zolang dan niet die Imka-drommels is, dan vind ik het allemaal goed. <laughs> Willem, heb je er een beetje zin in? Ja, zeg maar eerst nog even een uitzending maken. Hè? Ja, ja, nee, zeker, zeker, zeker. Ik heb, eh, ik heb heel wat moois in petto, dat is, dat is, ja. Ja, ah, ik... Ah, uitsluitend, eh, muziek, Willem, of heb je ook nog uitstapjes? Eh, nou, ik heb straks wel een uitstapje. Maar goed, eh, op mijn plek komt uh, dan iemand anders te zitten hier. En mhm. ik moet er zo nog even bellen trouwens. Want hij zegt van nou, rond 11 uur ben ik daar. Maar dan gaat hij vast niet redden. Dus ik zal hem zo wel even bellen. Oké. Ja, twee minuten voor 11, twee minuten over 11 dan. Hè? Ja, dan zijn we Kings en tijden zijn uit jouw opscheid. Zullen we hem een kaartje ah. sturen? Zullen we hem een kaartje sturen? Ja, doe dat maar. Komt hij aan? Ja. The Alan Parsons Project met eh, The Return of a Friendly Card. Oftewel eh, de aankomst van een vriendelijk kaartje. Voor degene die hier om 11 uur moet zijn, ik weet niet wie het is...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 langzaam naar de klok van 11 eh, uur luisteraars. En met de klanken van het nummer Heather van de Carpenters. Gaan we even uh, er uit eh, voor het nieuws. Reclame komt er geloof ik nu niet voorbij. Dat is zo rond deze tijd niet meer van toepassing. Dat is op de dag wel zo. Maar in ieder geval, het nieuws gaan we naar luisteren. Orno, heb jij voor ons ook nog nieuws? Of zeg van nou, laat die meneer of die mevrouw van de... Laat die het maar eventjes...